Jobboot met het NOS-journaal. In het oosten van de Syrische stad Aleppo dreigen al weken geen voedselpakketten meer gekregen. Behalve een gebrek aan voedsel kampt de stad ook met een tekort aan medicijnen. Zo'n 300 inwoners hebben snel medische zorg nodig, maar die kan onder de huidige omstandigheden niet worden gegeven. De VN heeft een plan gestuurd naar de strijdende partijen voor meer humanitaire hulp in Oost-Aleppo. Bij een zelfmoordaanslag op het Duitse consulaat in de Noord-Afghaanse stad Mazar-i-Sharif is zeker één dode gevallen. Ongeveer 30 mensen raakten gewond. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag. De dader ramde met zijn auto vol explosieven de muur van het pand, melden Duitse media. Mazar-i-Sharif is met 700.000 inwoners de derde stad van het land. De brand die al vijf dagen woedt in een bandenopslag in Zomerenheide in Brabant zal toch geen weken gaan duren. Door een nieuwe blusmethode denkt de brandweer het vuur dit weekend onder controle te hebben. De brand is moeilijk te bestrijden omdat het vuur een soort korst heeft gecreëerd op de bandenmassa. Daar komt het bluswater niet doorheen. Bovendien zorgt dikke rookontwikkeling voor veel klachten van omwonenden. De gemeente is blij dat de brand binnen enkele dagen is geblust. Men hield rekening met wekenlange overlast. In het Witte Huis hebben de Amerikaanse president Obama en zijn opvolger Donald Trump anderhalf uur met elkaar gesproken. Volgens Obama was de sfeer tijdens het gesprek uitstekend. Tijdens hun ontmoeting zijn veel onderwerpen aan de orde gekomen, zei Obama, onder meer over een soepele machtsoverdracht in januari. Trump zei na de ontmoeting dat hij er naar uitziet Obama vaker te ontmoeten. Obama heeft aangeboden alles te doen om hem te helpen van zijn presidentschap een succes te maken. De aangekondigde fotosessie na afloop van de ontmoeting ging niet door. Waarom is niet duidelijk. Het weer, ook vanavond buien, later opklaringen. Vannacht op veel plaatsen droog. In het oosten kans op lichte vorst. Morgen eerst bewolkt, later ook zonnige periode. Het blijft met 6 graden aan de frisse kant. Dit... Zin in Zandvoort, Zandvoort? zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond. Je luistert naar Peaceful Radio. New Age muziek hier op je eigen lokale radio. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma op CFM Zandvoort. Het is vandaag aflevering 1200. En 1200, ja, dat is dan toch weer een, een feestje waard. En dat gaan we vieren op de volgende wijze. Dat ik de 30 absolute nieuwe tracks gaan draaien. Of uit de nieuwste albums, de 30 nieuwste albums eh, die uh, afgelopen tijd bij Peaceful Radio zijn binnengekomen. Het eerste album, en dat is een club die ook een feestje viert, dat is maar dan een veel groter feest. Dat is Arc Music. Ze hebben een promotie dubbel cd uitgebracht met eh, Celebration World Music 50 Years, 40 jaren bestaan zij al en hebben ongelooflijk albums uitgebracht. Al van muziek over de hele wereld. Nou, dat is natuurlijk een feestje waard. Ik kon er zelfs naar een feestje toe van hun. Ik moest natuurlijk afslaan, want reten druk hier. En, eh, maar goed, uh, desalniettemin is het eh, toch heel erg leuk dat, zij, dat er aan je gedacht wordt.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 I am naked in my heart, and I do adore thee. Sometimes I simply cannot bear the love you pour down on me. It's just too beautiful, it's just so heavenly. Will you take this golden ring and will you marry me? These are my precious days, these are my wonder days, these are my one true heart of fire and my thunder days. I'm on fire, I'm on fire. See the angels, hear the choir, the mighty horseman way up high, lead the message sky.